4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De steekpartij in de vestiging in Middelburg voorkomen had kunnen worden. Bij de steekpartij kwam gisteravond een man om het leven. Een vrouw werd opgepakt. In de vestiging wonen mensen met psychische problemen of met een verslaving. Begin augustus was er ook al een steekpartij bij Emergis. Toen in de vestiging in Oostburg. Daarbij raakte een bewoner gewond. De Iraaks-Koerdische leider Barzani stapt op. Hij heeft het parlement gevraagd een opvolger te zoeken. Barzani is president van de autonome Koerdische regio in Noord-Irak. Hij streed voor onafhankelijkheid van Koerdistan, maar daar komt tot nu toe weinig van terecht. Een maand geleden was er een omstreden referendum waarin 92% voor onafhankelijkheid stemde. De Iraakse regering noemde de stemming ongrondwettelijk en heroverde onder meer de provincie Kirkuk op de Koerden. In Thailand is vandaag de laatste rouwceremonie gehouden voor koning Bhumibol. Een paar dagen geleden werd de koning, die vorig jaar overleed, al gecremeerd. Zijn as en reliquieën zijn nu naar een tempel gebracht in het koninklijk paleis van Bangkok. Van de 69 miljoen inwoners van Thailand hebben er volgens de regering 19 miljoen deelgenomen aan de diverse ceremonies. De uitvaart van Boemibol heeft bijna 80 miljoen euro gekost. Zijn zoon Mahava Giralonkorn mag nu officieel tot koning worden gekroond. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren. Schaatster Antoinette de Jong is verrassend nationaal kampioen geworden op de 5000 meter. Op de NK-afstanden in Heerenveen reed ze als enige onder de 7 minuten. Titelverdedigster Karin Kleibeuker eindigde als tweede en het brons ging naar Carlijn Achterreekte. Antoinette de Jong won vrijdag ook al de titel op de 3000 meter. Het weer, vanavond vooral in de kustprovincies nog een enkele bui en de wind neemt verder af. Minima vannacht tussen 3 en 10 graden. Lokaal is er kans op vorst aan de grond. Morgen veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 8 kilometer file.